Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verzoek van Republikeinen... om de verkiezingsuitslag in Pennsylvania ongeldig te verklaren afgewezen. De rechters vinden het niet nodig om een eerder oordeel... van de hoogste rechter in de staat in twijfel te trekken. Republikeinen hadden bezwaar gemaakt tegen het gebruik van stemmen per post... Kandidaat-Kamerlid Kotar Bouchalikt van GroenLinks heeft haar excuses aangeboden voor een foto uit 2014. Daarop is te zien dat ze bij een demonstratie was met spandoeken waarop antisemitische leuzen stonden. Geen Stijl publiceerde die foto afgelopen dag. Op Twitter schrijft de GroenLinks-kandidaat onder meer dat ze antisemitisme verafschuwt. En dat ze daar was om op te komen tegen onrecht en geweld in de Gazastrook. Het Franse Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vier jaar... waarvan de helft voorwaardelijk geëist tegen de Franse oud-president Sarkozy. Hij wordt verdacht van corruptie. Hij zou geheime informatie hebben verkregen... door een functionaris een belangrijke functie in Monaco te beloven. En die heeft die functie nooit gekregen. Sarkozy ontkent, hij was de president van 2007 tot 2012. Vier bestuurders bij Shell zijn opgestapt omdat ze vinden dat het bedrijf te langzaam overstapt op duurzame energie. Ook andere bestuurders zouden op het punt staan om weg te gaan. Dat meldt de Financial Times. Shell wijt hun vertrek aan de eerder aangekondigde reorganisatie. De Nederlandse handbalvrouwen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het EK in Denemarken. Oranje had de eerste twee groepswedstrijden verloren en moest winnen van Hongarije. Dat lukte ondanks een achterstand bij rust. Het werd 28-24 in het voordeel van Nederland.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 Gave me a diamond ring for Christmas now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Mm. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby. While you're standing beneath the mistletoe. Mm. Well, alright. came down the chimney about half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a tardy this morning. But I'm all lit up like a Christmas tree. Well, I wanna, wanna bring it a little bit high. Well, I, well, I wanna bring it a little bit high. gonna bring a little high, baby. Well, I haven't had a toddy this morning, but I'm all lit up.